Van Kobus heeft zijn linkerbeen verloren in Hawaii, in Hawaii. Een klein visje kwam hem onder het zwemmen storen. Het was een haai, een reuze haai. Ver in zee, ver in zee, nam die haai het been van ome Kobus mee. Ome Kobus heeft zijn linkerbeen verloren in Hawaii zo op dat strand alleen lag. In Hawaii, in Hawaii. Moest hij lachen toen hij links dat stompie been zag. Hij is taai, reuze taai. Het laat koud, zo sprak hij bout. Aan soms koop ik weer een nieuwe boot van hout. Ome Kobus heeft zijn linkerbeen verloren op dat strand alleen lag in Hawaii, in Hawaii. Moest hij lachen toen hij links dat stompie been zag. Hij is taai, reuze taai. Het laat me koud, zo sprak hij bout. Aanstonds koop ik weer een nieuwe poot van hout. Ome Kobus heeft zijn linkerbeen verloren in Hawaii.